Lot Lewin met het NOS Journaal. In de binnenstad van Münster in Duitsland zijn zeker drie doden en dertig gewonden gevallen... doordat een bestelbusje is ingereden op het terras van een café. Zes van de gewonden zouden in levensgevaar zijn. De dader heeft zichzelf van het leven beroofd. De politie doet nog onderzoek naar geruchten dat er twee mensen uit het busje zouden zijn gesprongen en vervolgens zijn gevlucht. Ook meldt de politie dat er een verdacht voorwerp in het busje is gevonden. Wat voor voorwerp dat is, is niet duidelijk. Op een balkon van een woonhuis in Schiedam is een dode baby gevonden. Het gaat volgens de politie om een pasgeboren kind. Hoe lang de baby al dood is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het is overleden. De politie doet onderzoek en roept de ouders op om zich te melden. De moeder heeft mogelijk medische zorg nodig, zegt de politie. De Braziliaanse oud-president Lula zegt dat hij zich zal overgeven aan de politie. Hij heeft het vakbondsgebouw bij Sao Paulo verlaten. Hij heeft zich daar verschanst sinds het Hoge Rechtshof twee dagen geleden oordeelde... dat hij zijn hoger beroep niet in vrijheid mag afwachten. De rechter had hem tot 12 jaar cel veroordeeld voor corruptie. In een toespraak voor het vakbondsgebouw zei hij vanmiddag nog dat hij niet schuldig is. Het Vaticaan heeft een diplomaat gearresteerd die wordt verdacht van het bekijken van kinderporno op een computer in een Canadese kerk. Dat zou de man, die ook priester is, hebben gedaan rond de kerstdagen in 2016. Hij was toen op een diplomatieke missie in Canada. En vorig jaar augustus zou hij op de ambassade van het Vaticaan in Washington opnieuw kinderporno hebben bekeken. Hij zit nu in een politiecel in het Vaticaan. Het weer dan nog.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 En wat heb ik er zin in. Ja, heerlijk man. Oh, eindelijk, eindelijk van al die kou en regen. Heerlijk warm weer. Ja, nou, ik zat vrijdag zat ik dus nog op de fiets. En dat was dus gewoon... Ik, zat gewoon met min 2, min 3 zat ik op de fiets. <laughs> min 2, min 3. Verschrikkelijk. Oh, ben je ook een watje ook, hè? Ja, luister, jij gaat met de auto naar je werk, eh, chef. Ja, eh, maar, ik, eh, ik, werk de hele dag buiten. Ik, ja, ja, maar oké. <laughs> ik fiets een half uur heen, een half uur terug. Dus ja. ik ken je pijn. Oké. Okay, nou. Maar in nou. ieder geval, hey, we zijn eh, zonder Quinten eh, vanavond. Oh, eh, dus, we zijn met ja, soort met van 2, 2,5. 2, 2. 2, 2,5. Anderhalve bij. Ik krijg klappen straks, jongen. Echt waar, geweldig. Sleep erover. Och, och hey, wat, eh, we hebben in ieder geval wel weer een gevuld programma. Want we hebben sowieso eh, de nummers, eh, de drie nummers waarvan wij zeggen van jongen dat, die moeten we echt, en die moeten jullie een keer meer gaan luisteren. De tip van de week, hè? De tip van de week, inderdaad, ja. En ja, wat, wat hebben we nog meer? We hebben DJ Falafel natuurlijk straks weer om, om half negen die ja, de, de Euro Breakdown gaat aankondigen. We gaan natuurlijk de, lijst, de lijsten gaan we doornemen. En we gaan er zelf een feestje van maken. Ja, schokkend nieuws inderdaad. Ja. Maar daar ga jij straks waarschijnlijk meer over vertellen. Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. <laughs> oh, God. Als het eh, beter gaat dan de vorige keer. Ik mag het open. Zonder dialect. Kom wel goed, joh. hey jongens, we komen straks weer bij jullie terug. Maar eerst eh, de Euro Breakdown. En dat doen Edge Sheeran en Eminem. I've been a liar, been a thief. Been a lover, been a cheat.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 I've Been Fuck. a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life.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 Jongens, we zijn er weer. En Patrick die had wereldschokkend <laughs> nieuws. nou, valt al mee hoor. <laughs> en toen vroeg ik aan hem, Patrick, wat is dat nieuws? oh, <laughs> ik weet het niet. Nou, mooie, mooie cliffhanger, wat eigenlijk niet echt iets is. Ik kan je wel vertellen dat dit programma echt puur op losse schroeven staat. Maar eh, weet je, het, is nooit anders geweest. Dus eh, eh, jij had een eh, nieuwtje dus eh, gevonden. Ah, want afgelopen woensdag had Pink een momentje tijdens haar optreden in Madison Square Garden, New York, waar ze een concert gaf. Zelfs de beste zangers en zangeressen hebben wel eens hun momentje. En het overkwam Pink deze week. Eh, ze wist haar tekst niet meer. De zangeres eh, stak het eh, niet onder stoelen of banken. En daar baalde ze van, shit, ik weet de woorden niet meer. Wat een week. Zo zei ze lachend tegen haar publiek. Gelukkig werd ze bij Who Knew, haar single uit 2006... na een stukje la la la la la weer snel geholpen door het refrein... waarna ze de draad weer kon oppakken. Het moment zorgde ervoor direct voor hilariteit... en de zangeres kreeg via social media direct de tekst van het nummer toegestuurd. Tot en met 1 juni toert Pink door de Verenigde Staten... die het eerste deel van haar wereldtour vormen met 46 dagen data. Sorry, eh, vanaf 3 juli eh, volgt, haar, volgt haar Beautiful Trauma World Tour... met 38 shows in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, Pink, wat een held. Wat ja, een held. zeker. Nou, vuur en vlam. Dit was het schokkende nieuws. Dat was inderdaad het schokkende <laughs> nieuws, echt waar. Het lijkt net alsof ik bij de redactie van een hele rare krant zit. <laughs> Alles is goed geregeld. Eh, juist, dat is. Hey, we hebben ook weer een aantal nieuwe nummertjes. Want ik heb uh, sowieso een leuke verrassing voor Patrick. Want er is een nummer wat Patrick had aangeraden een eh, week of twee terug. En die is vrij hoog binnengekomen deze oh, week. Die is op, plekje 29 is die beland. Top. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we naar een uh, nieuw nummertje toe van, ja, van David Guetta. Die heeft ja, het nummer Flames uitgebracht. Ik heb hem zelf nog niet geluisterd vandaag. Beetje druk geweest. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. keur hem gewoon goed. Ik keur hem gewoon goed. De nieuwe van David Guetta met Flames. Oh, wat fijn. Lekker nummer. Ja, wat Heerlijk. Hey Patrick, wat eh, heb jij gedaan dit weekend? Wat ga je doen dit weekend? Eh, ik heb gisteren eh, heb ik, mm, gegamed. Oh? Oh. Ja. Wat voor games heb jij gespeeld dan? Ik heb FIFA en Call of Duty. Twee hele verschillende dingen, maar toch, oké. Ik heb gedaan. Eh, vandaag heb ik, eh, ben ik naar voetbal geweest op, eh, in Zandvoort. Kijk. De, veteraan de veteranen en de dames 11 jaar. ik heb trouwens begrepen dat onze eigenste SV Zandvoort het heel erg goed doet dit seizoen. 113 doelpunten. Zo, netjes. En die konden vandaag kampioen worden. En ik weet alleen niet hoe dat gegaan is. Oké. ze moesten nog twee wedstrijden en dan was het volgens mij dan waren ze verzekerd van het kampioenschap. Ja. Maar het hing af van iemand anders die moest, moest verliezen. En dan, ja, klopt. Ik weet maar ze staan volgens mij ook al bijna het hele, eh, het hele seizoen zijn ze bovenaan. Dus eh, hartstikke goed. Dat is mooi, pro promoveren ze. Oké, hey, dus maar eh, voetbal, uh, gamen. wat ga je vanavond doen? Vanavond verjaardag. Kijk. Met, met, met jou, hè? Ja, zeker waar. Zeker waar. En morgen, morgen weer naar Ajax. Ja, ja, ik niet. Nee, <laughs> jij niet? <laughs> nee, ik lig dan dus, nog in mijn bed waarschijnlijk na, bij te komen van een mooie wedstrijd. Ja, nou vertel, wat ga jij allemaal doen nog? Allemaal doen. En al gedaan hebben. Eh, wat heb ik allemaal gedaan? Ik ben eh, vandaag even bij mijn oude heer even geweest. Onder andere even geholpen met klussen. Want hij had ook een nieuw bed dat hij gehaald bij Kaufman. Ah, dus dat was, uh, oude werkgever. dat was spannend. Dat was leuk. En daar, ehm, even kijken, wat, wat nog meer. Ehm, wat, ga, wat ga ik nog doen, laat ik het zo zeggen. ik, verjaardag straks met jou. We gaan straks naar de verjaardag van, van Miguel en Denise. En dan, eh, dan ga ik, als het goed is, om twee uur s'nachts ga ik de voorrondes kijken. En daarna ook de finale, in ieder geval de, de rest van de kaart van de UFC 223. 223 e event dat ze al eh, hebben georganiseerd. Nice. En eh, ja, dat is een beetje, het is ook een beetje rumoerig door, door de UFC land heen. Er is, een, er is een boel gebeurd voor de mensen die het daar misschien gemist hebben. jullie kennen natuurlijk allemaal Conor McGregor wel. Die is superster, de vechter van, van op dit moment denk ik wel een van de betere vechters. Ja, hij heeft een beetje een foutje begaan. Hij is eh, namelijk ook eh, eh, met, met 30 man is hij tijdens een van de way-ins op de avonden. Is hij, uh, heeft hij geprobeerd binnen te stormen. Hij heeft die bussen beschadigd. Heeft hij dingen naar auto's gesleept. ja, gegooid. meerdere vechters ook ja, geblesseerd. En dus ook niet mee kunnen vechten op de kaart vanavond. Dus, helaas zijn er twee tot drie gevechten volgens mij geschrapt. Hm, zonde. Stom. Stom ook. Ja, het is ook stom. Hij heeft al sowieso een borgtocht van 50k heeft hij al moeten betalen. Ja, nou ja, eh, en dan, eh, dan dit ook nog. Dus dan komen de boetes er nog de bij. De boetes moeten nog komen. de ah, boetes moeten nog komen. Althans, maar, de, wat de aantijgingen. Wat bezielt u om dat te doen? Ja, ja, ja ik, ik, ik weet wel een klein beetje waar het vandaan komt. Er was eh, onder een team, uh, team van wat in, in de bus zat. in zijn team waren er wat oneenigheden. Er was wat ruzie geweest. En ja, nou ja ik, het is gewoon niet professioneel. Het is gewoon crimineel gedrag. Kijk, ik, ben, ben, eh, ik, ik, was en ben nog steeds wel fan van hem. Ik was heel erg fan van hem, maar dat wordt wel iets minder. Zeker na dit. Natuurlijk. Maar dat, ik vind dat je dat niet kan maken. Natuurlijk niet. maar hij mag eh, wel gewoon nog nou, weet ze, nog niet, weet ze nog niet. Hij vecht niet. Hij vecht voorlopig natuurlijk nog niet. Eh, hij, heeft, twee jaar niet voor de UFC gevochten. Hij heeft in 2016 november heeft de titel voor het laatst verdedigd. Dus dat is bijna twee jaar geleden. Ja. Dus ja, weet je, dat, dat, zijn gewoon onprofessionele dingen. We hebben straks eh, ook eh, wat, wat minder leuk nieuws. daar wou ik eigenlijk straks bij jullie op, op terugkomen. Want eh, ja, er is eh, helaas, maar waar eh, is er ook weer een, ja, hoe zeg je dat, een, een aanslag in, in Duitsland geweest. Heeft plaatsgevonden. Ik dacht dat we eindelijk wel een beetje, hè, een beetje beter erop voorbereid waren. Maar niks is helaas minder waar. helaas. Nou. Doe er niks aan. We zijn gek op de wereld. Ja, nou ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Het is zeker waar dat de mensen ja, redelijk gestoord zijn. Nou, ja. Ja, weinig over te zeggen eigenlijk. Ja. Het is echt, eh, echt heel jammer. Zal het ooit hetzelfde zijn? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Maar ja, één ding weet ik wel. Camille Cabello weet het wel. Nee, never be the same. feel all the pain for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all when I saw you in that dress, looking so beautiful. I don't deserve this, darling. You look perfect natuurlijk zien we er perfect uit vandaag. Ziet er prachtig uit, Mike. <laughs> oh, jongens. Het is tijd. Het is tijd. Het is tijd. Het is half acht en dat betekent maar één ding. We gaan de nummer 40 tot en met 30 doornemen van de Euro Breakdown. Op nummer 40 deze week hebben we BB Rexa featuring Florida Georgia Line. Met Man to Be stond vorige week nog op plek 38. Op plek 39 deze week Portugal The Man met Feel It En op plek 38 deze week Eminem featuring Ed Sheeran met River. En Post Malone 21 Savage Rockstar staat nog steeds in de lijst... maar balanceert op dat randje. Staat nu op plek 37. Nieuw binnengekomen deze week David Guetta, Sia... Met nummer Flames stond vorige week natuurlijk nog niet in de lijst. En Martin Garrix, David Guetta, Jamie Scott en Romy Dia met So Far Away vinden we op plek 35 deze week. Risa Ora met Anywhere, de vrouw van mijn dromen, de vrouw van mijn nachtmerries, staat op plek 34. En op plek 33 hebben we Troye Sivan met My My My. En op plek 32 Jax Jones met uh, Inna Rawson met Breathe. Vond vorige week nog op plek 37, vijf plaatjes geklommen. Camille Bello. met Never Be The Same. Staat op plek 31, Vond vorige week nog op plek 29. En op plek 30 Ed Sheeran en Beyoncé met dat prachtige duet, Perfect Duet. vond vorige week nog op plek 24. We hebben een beetje een verrassing voor Patrick. Want ja, hij had een eh, aantal weken terug had hij een nummer aangeraden. Ja, ja. En die is, uh, ja, vorige week eh, natuurlijk stond hij nog niet in de lijst. Maar is vrij hoog binnengekomen. Een hoge notering voor Sean Mendes. Help me. In my blood. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something. I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel. anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me Shawn Mendes, In My Blood. Op plek 29 deze week in de Euro Breakdown. Top tip van mij, hè? Nee, goede oh, tips, jongens. Goede tip. tips. Ja, jongens. Ja, en dan over naar eh, toch wat, eh, wat vervelende nieuws. Want eh, ja, het is helaas waar. Ik dacht dat we toch wel even een tijdje ervan verlost waren in Europa. Maar helaas heeft het, toch, ja, is het toch weer gebeurd. ik zou hem nog iets kunnen uitvergroten. Want dan kan ik hem iets makkelijker lezen. Gewoon, hè? Ah, ja, goed zo. Dank je wel. Oude ogen. Goed zo. Ja, ja jij bent degene met de bril, hè? Um, <laughs> nee, jongens, maar even serieus. Want het is, het is inderdaad wat triest wat er gebeurt. Want de aanslag met een busje in, eh, in Münster. Uh, vier doden, 30 gewonden. Münster, uh, waar het dus gebeurd is, daar is een bestelbus op zaterdagmiddag in het West-Vlaamse Münster. de meest Nederlandse stad in Duitsland. Ingereden op een vol terras. En volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken zijn er bij de aanslag vier doden gevallen. Onder wie de bestuurder van de bus. Zo'n 30 mensen raakten gewond, van wie er nog zes in levensgevaar zouden verkeren. Al dus de Duitse media. Dus je chauffeur van de bus eh, heeft zichzelf na zijn uh, laffe daad doodgeschoten. Ja, ja, wat valt hierover te zeggen? Ik, kan, ik heb hier niet echt een goed woord voor over. Eh. Nee, het slaat echt helemaal is echt intens triest. Maar ja, oh, terug naar wat, we, wat hebben we nog meer? Hebben we nog leuke dingen, Patrick? Hebben we nog leuke hebben dingen? Hebben we nog gezellige dingen? Gezellige? Ja. nee. Hebben we gewoon nog zaken waarvan jij denkt van joh, die moeten we bespreken vandaag. Niet? Nee, nee nog, nog even niet. Misschien, ja, misschien dit. Misschien, misschien. Deze, uh, ja. Kijk Oh, ik heb trouwens hartstikke goed nieuws. Ik heb supergoed nieuws. Oh jee. Ja. Je moet nu weg. Nee. Oh. <laughs> Nee, jij gaat nu weg. Oh. <laughs> nee, maar eh, het nummer van Justin Timberlake, uh, Filthy, wat wij allemaal niet zo geweldig vonden, wat in de lijst stond, die, ja, die zit er niet meer in. Yes! Hij is eruit. Eindelijk. ik, moet heel, ik, zal het nummer van Justin de Bieber niet altijd gelijk afkraken. Justin Bieber. Maar, eh, sorry Justin Bieber, Justin Timberlake. Ah, joh, bijna hetzelfde man. Ze zijn allebei Engels zingen, ja. foute vrouwen. Ja. ja, maar die staat er niet meer in. Dus, eh, Gelukkig. Uh, straks dus eh, Justin Bieber nieuws wat er aan gaat komen. Maar we gaan eens even kijken of de muziek nog in mijn oren zit. Music to my ears. Listen when you told me, listen when you told me Look at how I'm on it. Look at how I'm on it. I am not a DJ. This is not a replay. So gon' let me plug in. Hit it to the preset. Music to my. Yeah, yeah, yeah. Music Je zou maar naast iemand moeten zijn, hè. Naast iemand. Next to me. Ja, inderdaad. Jongens, we hebben nieuws over Justin Bieber, toch? <laughs> nee, Justin Timberlake. hey, uh, scroll even naar boven, chef, ja, want uh, je nou ja, we niet lezen. Hey, eh, Justin Timberlake ontmoet Selfie Kid opnieuw. Ja. ja. Hey, de Selfie Kid. Ja, zo is het. Je had vroeger Spider-Man, Superman, Batman, nu de Selfie Kid. De Selfie Kid Jungle. Billy the Kid. Billy the Kid schaatser onder de grote. Hey, ehm, tijdens de, zijn eh, Super Bowl show had eh, Justin Timberlake een bijzonder moment toen hij de tribune oprende en eh, een tiener, eh, met een tiener op de foto ging. Dat was eh, Ryan McKenna en zijn gezicht ging vrijwel direct viral op internet. Justin Timberlake maakte tijdens het zingen van zijn slotnummer Can't Stop the Feeling een selfie met, met de tiener. En Justin Timberlake had tijdens zijn bezoek aan Ellen DeGeneres een verrassing voor de tot selfie kit omgedoopte 13-jarige. En hij nodigde hem uit voor zijn concert. afgelopen woensdag gaf Justin zijn eerste van de twee concerten in Boston. En Ryan was met zijn familie aanwezig in het publiek. Na afloop kreeg Ryan de kans een nieuw nieuwe selfie te maken met Timberlake. Want natuurlijk liep hij backstage. Op Instagram eh, noemt Ryan zich inmiddels Selfie Kid. En heeft hij met zijn 47 berichten inmiddels 237.000 volgers bereikt. En ook eh, die hem dus echt ook volgen. Jeetje mina. Man, man. Ja, en eh, ja, dus die selfie is nu de basis van zijn Instagram-account. Dus uh, mochten jullie op Instagram zitten, tik even in Selfie Kid. En ja, gaat dat zien, gaat dat zien. Tja, ziet hij er eigenlijk uit, die Timberlake? Ja, nou <laughs> eh, hij eh, doet het goed. Eh, alleen als ik niet zou weten dat dit Timberlake zou zijn, dan zou ik zeggen dat... een crimineel of zo zou zijn. Nou ja, dan zou ik zeggen dat, dat de, de, de, politieke partij Martijn hem graag zou willen inlijven. <laughs> dat een heb ik dan lijsttrekker. Ja, hè? Lijst, lijsthouwer. maar dat gaan we maar niet altijd te hard zeggen. Nee, zegt Want als ik dat doe, dan is er maar één ding wat iedereen gaat doen. Dan gaan ze me allemaal haten. Yeah, let's do it again, but uh, this time uh, let's go full psycho. Marcus, everybody hates me. Tot zo. Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. I'm so defeated, I just want this shit to end. So I walk into the club like everybody hates me. voices in my head. I can't even check the time without facing regret. Why do I still have to mean everything I ever said? And I'm not trying to be like poor me, I made it. I'm just trying to stay normal now that they know what my name is. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. Yeah, they're the reason that I still am who I am. So I walk into the club like everybody hates me. like everybody hates me. I walk into the club like everybody hates me. I just wanna. Yes, Het is tien voor acht en dat betekent maar één ding. We gaan verder waar we net zijn gebleven. We gaan verder met de nummer 30. Dat is Ed Sheeran en Beyoncé. Perfect Duet. Op eh, plek 29 nieuw binnengekomen. De aanrader van onze eigen Patrick. Shawn Mendes met In My Blood. Op plek 28 hebben we 5 Seconds of Summer met Want You Back. Stond vorige week nog op plek 25. En Anne-Marie met Dan zit deze week op plek 27. Drie plaatsen gestegen. Keys and Crates met het prachtige nummer Music To My Ears op 26 deze week. En een flinke sprong heeft hij gemaakt. Je hoort met The Chainsmokers met Everybody Hates Me staat op plek 25 deze week. Imagine Dragons Next To Me vind je op plek 24. En Rams gaan we zo naar luisteren met Barking op plek 23. Clean Bandit, Julia Michaels, I Miss You op plek 22. En natuurlijk dat nieuwe nummer van vorige week. David Guetta, Martin Garrix met Brooks en Like I Do. Op 20 hebben we Haley Steinfeld en Bloodpop met Capital Letters. En ja, we hebben wat extra tijd heb ik begrepen, van onze technische dienst. Ja. Dat is eh, wel, wel, eh, dat is wel luxe. Die luxe, die hebben we normaal gesproken. Lekker. Eh. Maar heb jij nog ook, ook wat leuks? want ja, anders <laughs> ben ik alleen maar de beste platen natuurlijk van Europa aan het draaien. Dat maakt niet uit. Maakt me wel. Uh, wat een voorbereiding, hè? Wat een <laughs> voorbereiding. ja, dit is eventjes weer nieuw. Nou ja, misschien, ik pak hem er maar even bij. Pak hem er maar even bij. Doe maar, doe maar. Want uh, ja, Drake, die al een eh, kleine drie weken bij ons op ja, nummer 1 staat... gaat dus met een nieuwe track komen. afgelopen donderdag heeft Drake al losgelaten dat er een nieuwe track zou verschijnen. En hij heeft woord gehouden. De Canadese rapper was de gast bij de show van Majid Jordan in Toronto... en daar vertelde hij het publiek het nieuws over de nieuwe track. De reden waarom ik hier ben, is dat ik terug ben in de stad... en om mijn album af te maken. Morgenavond drop ik ook een nieuwe single en voortgevallen geval je wat vrije tijd hebt. De nieuwe track verschijnt dan ook vrijdagavond via Nice for What. Geproduceerd door Muerda Beats. En het is een uptempo en bevat samples van X Factor van Lauren Hill van 1998. En eh, ja, ik denk dat we Drake straks maar weer eens even moeten gaan draaien. Of die op nummer 1 staat, dat ga je natuurlijk in de tweede uur horen.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 Wereldwijd. En de top 10 is, eh, beginnen trappen we deze eh, keer af in, eh, in Duitsland. Want dat heet Poltera Band. Eén dag voor de bruiloft komen alle familieleden bij elkaar voor een vreemde traditie. ze gooien alle breekbare spullen behalve glassen spiegels kapot op de grond. Het doel van deze traditie is om de werkrelatie van de twee partners te symboliseren. Terwijl ze geconfronteerd worden met verschillende uitdagingen en moeilijkheden die in het huwelijksleven zullen voorkomen. De bruidegom en de bruid eh, moeten de troep van de familie dan opruimen. <laughs> nou, ik, ben, ik heb hier toevallig een Duitse er in ieder in de studio zitten. Uh, Marcus, kun je dit bevestigen of niet? Ik ben nog niet getrouwd in Duitsland, <laughs> Oké, nou ja, jammer. Nummer 9. Eh, dit komt uit Thailand. Oh jee. Monkey Buffet Festival. Buffet Festival. <laughs> ik lees dat gewoon. Oh, Misschien is het Thijs, ik weet het toch niet. <laughs> In ieder geval, de, <laughs> het Monkey Buffet Festival wordt gehouden ter ere van apen. Maar voor jou dus. Dank je, Mike. Hey, eens gelijk. Tafels en eh, kramen worden volgelegd met meer dan 3000 kilo verse groenten en fruit. Waar de apen van kunnen genieten, de bevolking vindt het de eer belangrijk en het ziet er leuk uit. Nou, heel fijn. De apen kunnen het zelf ook heel wel waarderen. Ja, dat, nou, geloof ik wel. Ik geloof wel, dat, ik, wel fijn dat er een feest te heren van jou is. <laughs> Dank Dus, eh, hey, foto van jou, Mike. Ja, nummer 8, jongens. Dan gaan we dan Gurning. Dat is in Engeland. In Engeland worden wedstrijden georganiseerd... waarbij deelnemers een zo gek mogelijke bek moeten trekken. Peter Jackman is de bekendste gurner van Engeland... die zijn tanden heeft laten eh, trekken... om een eh, nog gekker gezicht te kunnen trekken. Wauw. Wauw, oké. Okay. Daar moet je wel wat voor over hebben. Wauw. Maar oké, goed. Ja, nou, eh, eh, eh, ieder, ieders hobby. Wij hebben radio en hun hebben gurning. Ja, zeker, zeker. Je hebt twerking en je hebt gurning. Nou, fijn dat we dat ook hebben. Twerking, gurning en je hebt ook kamelenworstelen in Turkije. Hoi, oi. <laughs> in Spanje heb je de stierenvechten. In Turkije heb je kamelenworstelen. <laughs> Dit is echt belachelijk. Oké. Het is net even iets origineler en veel mensen vinden het leuk om te zien. De twee dieren worden tegen elkaar opgestookt en ze springen tegen elkaar op. Ah, laf <laughs> Ik denk serieus, ze gaan met een kameel vechten, weet je. ja. ding, ding. ja, maar het is beter om afstand te nemen, want het speeksel vliegt <laughs> echt letterlijk om de oren. Nee, ja. Ik denk serieus gevechten met die kamelen. Een lafaard, jongen. Laat ze niet met elkaar vechten. Nou. Oké, ik zie nu alleen de foto. Het kan niet veel goed zijn. Oh mijn god. Nou, ik krijg hem weer, hè. Blackening the Bride. Ja, dit wordt in Schotland gedaan. Als iemand gaat trouwen, en het valt me op dat dit het tweede trouwritueel al is... <laughs> moet hij of zij daar klaar voor zijn. Daarom worden vrouwen in Schotland voor het huwelijk meegenomen door vriendinnen. Het, eh, wordt, eh, in ieder geval, er wordt dan een emmer met eieren, melk en veren en andere rommel over de aanstaande bruid gegooid. Het doel hiervan is te laten zien dat, huwelijks, eh, dat, dat, dat een huwelijk eh, problemen met zich meebrengt. Maar die moet je als kleine tegenvaller zien in vergelijking met de vieze douche. Aha. Wat zijn dit voor tradities? Ik ga nooit trouwen als ik dit zo hoor. Zeker niet in Schotland. Ik ben er wel, wel niet <laughs> Duits of Schots, maar dit ga ik nooit doen. <laughs> Ah, ah, ah, ja, oké. Nou... Hey, eh, eh, doe jij deze maar even. we pakken straks de andere vijf pakken ja. we erbij. Maar Patrick, weet jij waar...